You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. I'd get down on my knees for you. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, eh, lieve luisteraars. Eh, dit is de late avond, net 11 uur geweest. En eh, tot middernacht zijn we bij je met dit programma. de show werd geopend door The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. En er komt nog veel meer mooie muziek aan het komende uur. En ook mooie onderwerpen met vanavond expositie Kobe van de Vlies. Tot met 20 april te zien. Ze exposeert eh, met figuratieve schilderijen in aanloophuis De Groene Luiken. Dan artsen slaan alarm over vapes. Ze maken zich grote zorgen over de verkoop van vapes aan jongeren. En sport zonder grenzen. Dutch Adaptives staat voor kracht, doorzettingsvermogen en inclusie in sport. Dat alles eh, tot middernacht hier in de late avond. Dit is Roger Whittaker met The Why uit 1971. Something's going wrong with the singer and the song. And the music isn't gentle anymore. There's a mist across the moon. And the sun's too hot at noon. And the house is dark behind the broken door where the flowers used to grow, where the leaves are hanging low, and a constant shadow lies across the floor. There's a strange and empty sky where the wild birds used to fly, and I never tasted bitter rain before. And will the grass be gone from underneath the sky? the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land and the sea fill up with sand? Will the last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why? Someone's lost the plan for the brotherhood of man and no one's trying to find it anymore. And the winds become a sigh for those who hate and those who die. And the waves are black and slow along the shore. And will the grass be gone from underneath the sky? Will the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land? Will the sea fill up with sand? Will the last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why, why, why? Will the last word ever spoken be why? Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. see Here Waiting uit 1989. Artsen slaan alarm over vapes. Ik zei het al eerder eh, aan het begin van de show. 38% van de minderjarigen halen hun vape in een winkel... die waarschijnlijk ook nog eens dichtbij het schoolplein eh, is gevestigd. Eh, dat alles na Roche Voisin, On the Outside uit 1991. She was a woman, troubled like a river... trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside the castle, nights all around her, and I. Never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. Frozen there forever with a smile that keeps me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman farther than forever Nearer, not together, but I only wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself the outside. slaan alarm. Stop de verkoop van vapes aan kinderen. En daar ga, mee ga ik over praten met Noor Rikkers. Ze is kinderlongarts in, in de uitzending. Mevrouw Rikkers, welkom. Hallo. Ja, u bent eh, longarts en u maakt zich zorgen over de vapes van kinderen. Want nu hadden we een beetje die uh, tabaksnicotine eh, verdreven, heb zeg ik maar, door minder te roken en het anders te doen. En nu zijn de vapes ineens weer in, ja, in de mode, hè? Ja, dat is niet eh, ineens. Dat is wel de afgelopen jaren al, eh, het geval. Maar het wordt maar niet minder. En eh, we zien dat kinderen ongelooflijk veel nicotine via die vapes binnenkrijgen. Mm, meer dan met sigaretten? Ja, omdat bij sigaretten is het zo dat je een soort natuurlijke feedback hebt hoeveel je rookt. Hè? Je weet het pakje, je weet ik heb er vier gerookt. Nou, mm. laat ik die allemaal nog even zitten. Maar bij een vape heb je werkelijk geen idee. Je hebt geen idee wat erin zit. Kinderen vepen de hele dag en in uh, eh, 35% ook s'nachts. Ja. Dus ehm, eh, ze krijgen echt heel, heel, heel veel meer nicotine binnen dan met eh, sigaretten. Ja, dat wordt een heftige strijd. U strijdt ervoor, want u bent zelfs gestopt met uw klinische praktijk, hè? Ja, dat klopt. Ik ben drie jaar geleden gestopt en ben nu vooral nog bezig met het bestrijden van, het, van dit probleem. Ja. ja. En is die strijd iets wat u gaat winnen? Eh, of is het zo moeilijk dat dat niet kan? Want ja, vapes eh, die zijn toch eigenlijk verboden met smaakjes? Ja, ze zijn verboden en ze mogen niet verkocht worden aan minderjarigen. Mhm. En dat gebeurt toch. Ja. Eh, en het blijkt dat één op de vier fysieke winkels dat doen, die gecontroleerd zijn door de NVWA. En dan blijkt dat 38%, bijna 40% van de kinderen dat die hun eh, vapes inderdaad gewoon in winkels kopen. Dat betekent dat dat gewoon illegaal over de toonbank gaat. En wij staan er echt van te kijken. We weten natuurlijk dat de online verkoop van vapes eh, heel groot is. Maar we wisten niet dat ook het kopen in fysieke winkels zo'n grote plek in beslag neemt. En daar kunnen we iets tegen doen. Ja, wat kunt u er tegen doen dan? Nou, ik niet, maar de <laughs> overheid zou een vergunningstelsel moeten optuigen. En met een vergunningstelsel betekent dat je zicht hebt op hoeveel tabakswinkels er zijn. Mm -hmm. tabaksverkoopwinkels, nicotineverkoopwinkels moet je eigenlijk zeggen. Dat je kan zeggen van ik wil dat er bijvoorbeeld niet te veel in de buurt van scholen zijn. Er zijn er 300 scholen in Nederland die eh, gewoon om de hoek ongeveer een, eh, een nicotineverkooppunt hebben. Ehm, dus daar heb je dan zicht op. En je kan zeggen van luister, als u betrapt wordt dat u aan kinderen verkoopt, dan nemen we de vergunning in. Dus je hebt er veel meer mogelijkheden dan om het te reguleren. Dat willen we heel graag en daarvoor is deze actie. Ja, want de actie eh, die eh, gaat eh, voor het publiek werken en zo. hoe, hoe, ziet die actie er precies uit? Nou, u hebt ongetwijfeld de film gezien waarin we met, als artsen van Arts Lana Alarm, met artsencollectief, praten met jongeren. Een meisje vertelt daar in de film dat ze eh, s'nachts 2000 pufjes puffjes van de vape neemt. Dat is echt gigantisch dat is veel. Ja, ja. Dus ze sliep ook echt niet meer daardoor. Nou, dit gebeurt er dus. Wat wij eh, doen is door middel van deze actie ten eerste eh, awareness creëren om te zorgen. Het is laten zien van jongens, zo erg is het. Dit gebeurt bij onze jeugd en we staan erbij en we kijken ernaar. En ehm, we weten hoe ongelooflijk schadelijk dat is. En dat is een, met name voor het ontwikkelende brein is dat heel erg schadelijk. Ja. Ehm, en dat is niet iets wat weer teruggaat op het moment dat je stopt. Dus dat zijn echt schade aan je hersenen die nu optreedt. Uh, aldoende, al vepend. Eh, ja, en daar maken wij als artsen ons natuurlijk ontzettend veel zorgen over. Mhm. Door deze campagne eh, zetten we de schijnwerper daarop. En zetten we vooral de schijnwerper dit keer op de tabakswinkels. En vragen we iedereen om een brandbrief te ondertekenen... die dan vervolgens aan Den Haag wordt aangeboden om onze oproep eigenlijk heel veel kracht bij te zetten. Dus we roepen eigenlijk alle ouders, eh, leraren, dokters, noem maar op, iedereen eigenlijk op om die brandbrief te ondertekenen op ja. Iedereen kan nu gewoon naast de school een tabakswinkel eh, eh, beginnen. Terwijl je mag geen alcohol verkopen in de buurt van je. Je mag geen drugs verkopen. Allemaal vergunningsstelsel. Waarom kan dat niet voor deze en mensen kunnen ook iets doen door artsen eh, op te zoeken en daar de brief te ondertekenen die naar de politiek gaat. Absoluut, ja. Ik hoop dat... echt dat ik iedereen kan aansporen om dat te doen, om onze jeugd te beschermen. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt en het is heel belangrijk dat dit gaat gebeuren. Dus teken die brandbrief. Don Rikkers, kinderlongarts en bezig met de verkoop van vapes aan kinderen te gaan verbieden of in ieder geval anders in te gaan richten. Dank voor het gesprek. Thank you. of the people passing by. I see friends. de late avond. Voor Katie Melua hoorde je Ingrid met Tu e Futu. Zometeen de expositie van Kobi van der Vlies. Eh, dagelijks gratis te bezoeken tot 20 april in aanloophuis De Groene Luiken. Eerst Michael Bublé, This Love of Mine. goes on and on. Though life is empty since you have gone. You're always on my mind the out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry my heart out. it's bound to break. Since nothing matters, let it break. I ask the sun and the moon the stars that shine. What's to become of it? This love of mine. ask the sun and the moon, the stars that shine. What's to become of it? This love of mine. this love of mine. Ik ga praten met Kobi van der Vlies. Ze exposeert in de Groene Luiken op dit moment. En ze is in de studio. Welkom, Kobi. Dankjewel. een expositie in de Groene Luiken dat is bijzonder of ben je daar trots op? Ja, ik ben er trots op. Ik ben in mijn tachtigste levensjaar en dit is mijn eerste solo-expositie. Oké. Dus ik vind het heel leuk. Ik heb ook flyers laten maken. Mhm. En eh, ja, ik heb ook speciaal voor deze expositie een schilderij gemaakt. En dat is dan, er ligt een logger aan de kant van de visbank. En aan de overkant heb je dan de huizen waar een ervan de Groene Luiken is. We hebben het over Vlaardingen. Ja, ja, Vlaardingen. Ja. Nee, Voor de mensen die buiten Vlaardingen zitten, die weten dat misschien niet. Maar eh, je schildert en doet alles in Vlaardingen. Eh, meestal wel. Eh, behalve als ik ja, op vakantie ben, dan ga ik ook wel eens buiten schilderen. Oh, toch wel? Jawel, ja. jawel. Ja, ja. Ik heb ook heel veel, eh, wat er in de groene luiken hangt, dat is eigenlijk allemaal omgeving Vlaardingen. Op een serie van acht vogels na. Nou, die, die kunnen ook over Vlaardingen vliegen, toch? Nou, er zitten er vier die komen uit Zuid-Amerika. Oké, dus nee, die komen meestal niet zo ver. <laughs> Hoewel trekvogels komen end, maar deze dus niet. Maar ehm, ja, ik zag dat het merendeels figuratieve kunst is. Wat, wat zie je dan? Voor mensen die dat niet precies weten. Ja, ik, eh, ja, hoe moet ik dat invullen? Het, als je weet wat het is, dan zie je het. Ja, ja. <laughs> het lijkt wel een Cruyffiaanse uitspraak. Ik, ik zal straks wel even wat laten zien. Nou ja, goed, maar, dat is voor de luisteraar minder interessant. Maar die kunnen kijken in de groene luiken en dan komen ze... er. Veel kleur? Heel veel kleur. Ik ben oh. echt kleurrijk. Ik ben mhm. beslist niet somber. Ik hou echt van, eh, van kleur. Maar ik denk ook zelf dat ik nog steeds bezig ben naar het zoeken van eh, wat is dus nu echt eh, wat ik verder wil gaan doen? Mhm. Eh, en wat ik dus geschilderd heb van de Groene Luiken, dus de Oosthavenkade ja. met die paar huizen en zo. Ik, dat, vind, dat, ja, dat vind ik wel dat ik daarmee door kan gaan. En daar ben je ook heel tevreden over, begrijp ik? Daar ben ik tevreden over. Ja, ja. En die hangt er ook, die ene. Dus mensen uit ja. Vlaanderen kunnen dat helemaal herkennen. Ja, maar hij is niet meer te koop, want ik <laughs> doneer hem aan de Groene Luiken. Oh, op die manier, ja, ja. Maar andere werken die er hangen zijn wel te koop? Zijn te koop en ik ben niet te duur. Nee, oké, nou dat is duidelijk om te weten. Maar die ene is dus eh, al eh, nou, weggegeven, zou je kunnen zeggen, aan de Groene luiken. Nou, dat is een mooi gebaar, toch? Ja. Dat, is wel leuk. Oh ja, ik heb hem er eigenlijk speciaal voor deze eh, expositie geschilderd. Want ik vond het zo verschrikkelijk leuk. Normaal hangen de schilderijen van mij in de Bettelkerk. Ja. In Vlaardingen ook. Ja. En uh, er was dus iets, en toen was eh, een van de bestuursleden van de Groene Luiken, die was daar. En die vroeg of ik in de Groene Luiken wilde exposeren. Nou ja, ik heb meteen ja gezegd. En ja, nu hangen ze er dus tot 20 april. Oké, ja, dan weten we tot wanneer we daar naartoe kunnen. Groene luiken in Vlaardingen aan de havenkaders, eh, Daar is de Oost-Havenkade is het te vinden natuurlijk. Kijk even op de website van de Groene Luiken, want ik neem aan dat daar ook wel wat op staat over deze expositie. Ja. En je blijft gewoon doorschilderen. Ik blijf gewoon doorschilderen, ja. Ik, eh, mijn laatste serie was een serie van acht boerderijen okay. in Vlaardingen waarvan de drie nog bestaan en de rest weg is. Mhm. En ik ga wel weer verder met een serie boerderijen. Ja, uh, dan snap ik even niet, en mensen misschien ook niet, eh, boerderijen die weg zijn, hoe schilder je die dan? Ja, die in de jaren 56 eh, en dergelijke zijn van een, een heleboel boerderijen ja. weggesaneerd. Maar schilder je die vanaf tekeningen, foto? foto? Foto's, ja, die zijn er wel natuurlijk. Ja, die zijn er altijd. Dus dat kan ook nog, ja. Maar dat is herkenbaar voor mensen soms die dat nog weten, dat die dat toen waren. Kijk even op de Groene Luiken en dan kom je het allemaal tegen. En eh, je hebt zelf ook een eh, pagina op Facebook. Nee, nee, gewoon eh, Facebook. J.I. van der Vlies. En dan, als je dat intikt, dan kom je me vast wel tegen ergens. En dan kunnen mensen ook zien wat voor soort schilderijen je maakt. Maar gewoon naar de Groene Luiken gaan tot 20 april, dat kan natuurlijk ook. Wel zo gezellig. Daarom. Bent u zelf ook af en toe? Ja, ja, ja. Ik ben er al een paar keer geweest. Ja. Tussen 1 eh, en 4 uur kan je daar eh, zijn om het te bezoeken. De eh, schilderijen van Kobi van der Vlies. Ik dank je wel voor het gesprek. Heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. En wat je daarna nog allemaal in petto hebt om te gaan doen. Wanneer is de schemering aan het einde van de dag? De kamer langzaam donker, zie ik de vage schaduw van de bank. Waar jij voor het laatste rusten lag. Dit was altijd het stil moment dat jou het liefste was. Na een dag van tijdloos zwijgen en onbestemde handeling, zoals het verwonderd openslaan van een boek dat je graag las. Je bent niet meer, je bent niet meer, je wist niet terug te komen. Je was al eerder heen gegaan dan je afscheid had genomen. Je ogen konden stralen als de eerste lentedag. En in je zachte handen vond ik in vol vertrouwen de vaste zekerheid dat met liefde alles mag. Maar als de tijd opeens het denken vreed ontwricht en maakt dat de herinnering heel langzaam gaat vervagen, dan is de avondschemering daar in wijvelend winterlicht. Je bent niet meer, je bent niet meer. Je wist niet terug te komen. Je was al eerder heen gegaan dan je afscheid had genomen. Men zegt voor je ogen sluit, wordt alles opeens licht en dat de openbaring van wat je wilde weten je eigen leven is. Dan gaan de ogen dicht. Vroeg jij je wel eens af of je naar de hemel ging? Ik help het je geloven, het is je zo graag gegeven. De zoete rust en vrede na de laatste schemering. Je bent niet meer, je bent niet meer. Je wist niet terug te komen. Je was al eerder heen gegaan dan je afscheid had genomen. prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Agneta Veldskok, When You Really Love Someone uit 2013. En daarvoor Boudewijn de Groot met Schemering uit 2015. Zometeen Sport zonder grenzen, Dutch Adaptives. En eh, dat gaat over buddies, coaches die bouwen aan een eh, beweging waarin aanpassingsvermogen geen beperking is, maar juist een kracht. Dat alles, de Level 42's. It's uh, over uit 1987. En dat alles hier voor jou hier in uh, late avond. I won't be here when you come home. I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can. But I can see you know. praat over de stichting Dutch Adaptives. En dat doe ik met Rudy de Jonge. Rudy is in de studio. Welkom Rudy. Ja, dankjewel. Ja, ehm, ja Engelse benaming. Eh, kan je er ook een Nederlandse ondertiteling aan geven? Ja, ja, ja. Dus eh, vaak heb je het over mensen met een beperking. En eh, dat vonden wij nou, nou niet echt passend. Omdat ja, wij kennen een aantal sporters met een handicap die zich helemaal niet beperkt voelen. Mhm. Dus wij voelen, dus, en we zijn continu bezig met aanpassen en dingen overwinnen en dan vooruit gaan. Dus toen dachten we bij onszelf, van, ik denk dat Dutch Adapt is wel eh, een betere benaming, hè? je aanpassen. Ja. Dus dat klinkt positiever, ja. Ja, je aanpassen aan de situatie, maar ook naar kansen grijpen om toch te doen. Ja, absoluut dat. Ja. ja, Mensen met een handicap, dus die toch de kansen grijpen om dingen te blijven doen. Ja. Dat is zeker wel waar. Dus niet apart sporten omdat je een handicap hebt, maar gewoon met. Gewoon meedoen, ja. Andere mensen die die handicap niet hebben. Klopt. Ja. Klopt. Eh, wat heeft dat voor voordelen? Eh, nou, gewoon het, het eh, laten zien dat je er gewoon bij hoort. En dat je niet minder bent, maar gewoon gelijk. En dat je soms zelfs met, met een handicap zelfs meer kan dan iemand zonder handicap. En ik kan een voorbeeld noemen hoor. Dus, ja? ja, bijvoorbeeld bij mezelf. Ik mis dan mijn linker onderarm. Ja. Maar ik heb gewoon voor mezelf manieren gevonden dat ik gewoon pull-ups kan doen. Of bijvoorbeeld een deadlift, waar je normaal gesproken twee handen voor nodig hebt. En dan gebruik ik gewoon een soort strap, een soort band. Gewoon besteld op een. Eh, aanpassingen zijn nodig, eh, maar als je het wil en je hebt de wil om het te doen, dan gaat het lukken. Dan gaat het lukken als dat je daar gewoon. Dat is eigenlijk jouw verhaal. Ja. Dus en dat is niet iets unieks voor mensen met een handicap. Eh, maar eh, eh, wel iets waar we heel erg sterk in zijn, omdat we gewoon van nature onszelf, dat we weten dat we moeten aanpassen. Ja, je doet dat als stichting, maar heb je ook uitvoerend werk dan? Met mensen gewoon sporten of laat je dat over aan de sportverenigingen? Eh, ja, wij werken dan eh, samen met eh, verschillende gyms. En dat zijn vooral de gyms waarvan we weten dat al mensen sporten met, met een handicap. Mhm. de, en dan helpen we trainers. Dus als bijvoorbeeld trainers vragen hebben van... Goh, hey, ik kom hier nu iemand binnen met, ik noem maar wat, met één been of met... een andere soort beperking. Dan hebben wij een hele community met allemaal ervaringsdeskundigen die dan tips kunnen geven. Dus niet alleen aan de gym of aan de trainers, maar ook aan eh, aan eh, de adaptive zelf. Of de, ja, mensen, ja. De, ja. de, mensen zelf die die sport willen gaan beoefenen. Ja, ja, Ook daar hebben jullie ervaring mee hoe je dat op een beste manier kan doen. Want ja, als je eh, wil klimmen en je hebt maar één hand, ik noem maar wat, zoals je zelf hebt natuurlijk, dan wordt het wel lastig denk ik. Ja, absoluut. Maar dan moet je aanpassing hebben. En dan moet je een aanpassing hebben en je wordt dan geïnspireerd door anderen. Dus ik heb dan ook, ik ben ook ik, weet je, juist doordat ik anderen eh, eh, atleten met één hand dingen zag doen waarvan ik eerst niet dacht dat ik het kon. Mm Dacht van hé, hey, maar als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja, ja. En als je dan met die mensen in contact komt, dan zie je al dat je elkaar gaat versterken. Ja, voorbeeld is heel belangrijk dus. Ja. Van andere mensen. Eh, kunnen jullie voldoende mensen, want je zit in het Westland hè? Ja, in het Westland. Ja, we zitten eigenlijk in heel het land. In heel het land? Ja. We zitten maar jij bent zelf in het Westland. Ik zelf zit in het Westland, ja. ja. Eh, heb, je daar, heb je het idee dat je genoeg mensen hebt die je kan bereiken? Of zijn er nog mensen die een beetje onder de radar eh, leven? Nee, absoluut. Eh, ik, ik heb wel het idee dat ik mensen weet te bereiken. Eh, vooral nadat eh, de gemeente in Westland mij had eh, benoemd tot ambassadeur aangepast sport. Toen gingen er allerlei deurtjes open. Ja, ja. ja en, en zo kom je in aanraking met, met verschillende gyms, met de, met de, beweeg, met de beweegcoach. we hebben, zagen toen ook een fitness-event in Westland, waarvan we zagen van, hé, hey, daar is geen Adeptus-categorie. En samen met die organisatie eh, komt er nu wel eentje waarbij de meerdere mensen met een handicap ook mee gaan doen. Dus ja, dat soort deurtjes gaan daar open. Ja, doordat de gemeente ook ondersteunt, gaan er inderdaad meer deuren open en eh, word je bekender waarschijnlijk. Ja, 100 procent. Ja. Eh, mensen die daar meer over willen weten, Dutch Adaptives, website, sociale media? Ja, www.dutchadaptives.com. Mhm. En via onze website kan je ook bij ons op de social media komen. En eh, alle hulp en ondersteuning is welkom. En we moedigen iedereen met een handicap aan om, eh, om aan te sluiten. En gewoon te sporten zoals iedereen dat kan en wil doen. Precies, ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door je verhaal. Dankjewel voor het mooie verhaal. Rudy de Jonge, de drijvende kracht achter Dutch Adaptives. En eh, helemaal betrokken bij dit spel. Ja. Dankjewel. En jij ook, dankjewel uh, Herman de Bruin voor jouw bijdrage vanavond. Uh, ja, het zit erop. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf met eh, prettige muziek ook weer en eh, mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik zou zeggen, kijk eens op www.lateavond.nl of onze Facebookpagina. Die heet ook De Late Avond. En eh, ik ga je nu alvast wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Ik ben er weer aanstaande maandag. Over een week is dat. Tot dan, fijn dat je erbij was. Mijn naam is Norbert Ketting en dit is Cornelis Vreeswijk met Veronica uit 1972. Veronica, Veronica, var är din blåa hatt? Din älskling letar efter den, alltid den mörka natt. Din älskling är försvunnen, han kommer ej igen när det dör jagas Veronica, Veronica Slå upp din parasoll Din vän har gått ifrån dig Men spelar det någon roll? Det finns så många andra Du hittar säkert en när det dags lagas. Veronica, Veronica, ditt ena strumpeband har stulits utav någon som saknar dig ibland. På natten är han borta men minns du honom än när det dagas? Men tycker du Veronica att morgonen är grå och ångrar att du någonsin lät honom gå Spring bort till telefonen och ring till din vän när det dagas. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dag